Wetenschappers zeggen dat er geen risico is dat de ruimterots onze atmosfeer bereikt of satellieten raakt. Mensen op Antarctica en in het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika, die zien de planetoïde het best. En hij is ook te volgen via een livestream, die ging een kwartiertje geleden live. Oekraïense president Zelensky wil niet praten met de Russische president Poetin. Hij zegt tegen Sky News dat hij niet met hem om tafel wil... omdat Poetin niet uit is op vrede. Pas als de Russen weg zijn uit Oekraïne zijn er gesprekken mogelijk, zegt Zelensky. Archeologen hebben in de buurt van de Egyptische hoofdstad Cairo... de oudste mummie ooit ontdekt. Het lichaam van de man is zo'n 4300 jaar oud. De mummie lag in een dichtgemetselde kalkstenen sarcofaag... Dat is een graf, 15 meter diep. En inwoners van het Brabantse dorp Hank moeten vanaf zaterdag iemand missen. Groente- en fruitboer Jan maakt dan na 50 jaar zijn allerlaatste rondje door het dorp. Sinds de jaren 70 reed hij met zijn bestelwagentje langs de deuren om groente en fruit te verkopen. Jan is meer dan een groenteboer. Het is een, een, een sociale factor van belang. Het er zijn gewoon een eh, ramp voor de hang natuurlijk. Hè? Want uh, ja, wat moeten we anders ons verste fruit en groente halen? bij, de, bij de supermarkt. Maar daar dat, kan niet tippen aan de, eh, de producten die Jan heeft. Ja, Jan is er zelf op zich relaxed onder. Na 50 jaar is het mooi geweest, zegt hij tegen Omroep Brabant. Het is wel goed. Het heeft 50 jaar geduurd en eh, het, is goed. Nou Wolfie, ja? doe maar eens wat er goed is. Dat doen we. Zeg maar dag Jan. En dan nog het weer. De temperatuur zakt naar het nulpunt.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 Op vele verzoek een themashow met alleen maar deze muziekstijl. En eh, ja, als vaste luisteraar van de show kan je het inmiddels al wel weten. Hè? Als we bluegrass muziek draaien, dan komen deze mannen vaak voorbij. De infamous String Dusters waren dus met Rise Sun. Nu gaan we naar 2019. Een heel mooi bedankje aan alle radioprogrammamakers die deze muziek levendig houden en in een show draaien ik ook graag gedaan hoor, Irene Kelly. Dit is Bluegrass Radio. It's like you always know what's on my mind. Like you know for a shout out or music request stand. Going back to my Kentucky country home. en de Smoky Ridge Boys met Kentucky Country Home. We gaan nu verder met een band die al meer dan 25 jaar bestaat. Ze zijn met de viertjes en ze komen uit Colorado. En ze zijn nog lang niet klaar met het maken van muziek, want ze gaan nog lang door. Maar nu gaan we naar 2013 voor de Yonder Mountain String Band en Straight Line. vol met bluegrass muziek hebben we geen maandartiest, spotlight album of digitale brievenbus. Maar wel spiegelplaten. En daarvoor gaan we nu naar 1945 en naar 2013. Het was eerst een nummer van Bill Monroe. En onder andere een Elvis en een Paul McCartney hebben zich gewaagd aan dit nummer. Het is het officiële bluegrass nummer van de staat Kentucky. En Alan Jackson nam het op op zijn bluegrass album die hij in 2013 uitbracht. Is Bill Bill Monroe dus. En daarna Alan Jackson twee keer. Blue Moon of Kentucky. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Blue Moon of Kentucky, keep on shining. het Dit is de Nashville Spiegelplaat. Kentucky keep on shining. Shine on the one that's gone and proved untrue. Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It was on a moonlight night, the stars are shining bright. They whispered from on high, your love has said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. gone and said goodbye. I want to take a minute here and uh, say thanks to all the people who helped me put this album together. The pickers did such a great job on the fiddle with Tim Crouch, Manley, Adam Steffi, the Dobro, Rob Ikes, Banjo, Sammy Sheila, acoustic guitar, Scott Coney at the bass, Tim Dishman, and the harmony background vocals, Don Rigsby, and Mr. Ronnie Bowman. Keith Stegall and Adam Wright. Thank y'all for producing this thing and helping put it all together. Uh, John Kelton, engineer, and Travis Humbert for helping John. Uh, I wanted to make this bluegrass album for a long time. I'm proud to finally get the chance to do it. Hope y'all enjoy it, and thanks for listening. Blue Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and proved untrue. Blue moon up, Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. keep on shining. Shine on the one that's gone and said goodbye. was onze eerste spiegelplaat in deze themashow vol met bluegrass muziek. Bluegrass muziek. Je hoorde Bill Monroe en daarna Ellen Jackson. Twee keer Blue Moon of Kentucky. We gaan nu verder met een artiest die werd geboren in Litouwen... en muzikaal beïnvloed werd door onder andere Dolly Parton, Johnny Cash en Alison Krauss. Van haar album Mariah with a J hoor je Mariah Drozen en Cry Baby Cry. En daarna The Steel Drivers en Blue Side of the Mountain. Searching met Astrid van der K. Bluegrass Time. Look at me I'm as helpless as a kitten up a tree And I'm walking on a cloud I can't understand, Lord holding your hand. Walk my way. And a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello. The music that I hear, Lord. I miss thee the moment you're near. You can say that you're leaving. can say that you're leaving 1954 werd het nummer uh, Misty, alleen instrumentaal nummer opgenomen door pianist Errol Garner. Maar het kreeg pas echte bekendheid toen er een tekst op werd geschreven en door Johnny Mattis opgenomen werd. Je hoorde zojuist de bluegrass versie van Dan Rigsby, het hele mooie Misty. We gaan nu verder naar 1979 voor een nummer dat voor het eerst werd opgenomen in 47 door Charlie Monroe en his Kentucky Partners.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 So understand my ¿Ven? is niet alleen een nieuw country-artiest... hij gaat de bluegrass muziek ook niet uit de weg. Hij nam in 2010 het album Up on the Ridge op... met alleen maar bluegrass-nummers. En dit is een duet, of dit was een duet... samen met Alison Krauss en dat heet Draw Me Map. De volgende plaat, ja, ik vind hem zo bijzonder. Het is een van de grootste hits van de hardrockband Van Helen... maar de liedzanger toen de tijd van de band David Lee Roth... heeft dit dus ook blijkbaar opgenomen met de John Jorgensen Bluegrass. Fresh Band. Dit is dus Jump. 2020 voor een liedje over onbereikbare liefde die toch bereikbaar zou blijken te zijn. Tim Shelton Syndicate was dit met Diane. We gaan nu verder met Dan Tyminski en dit is Fate is a Mystery. a mystery To lean on something you can not see It's a rock on gingen naar 1973 met Osborne Brothers en Gotta Travel On. Als je met je hele familie bluegrass muziek kunt maken, is dat natuurlijk heel mooi. En nog mooier is als je gewoon ook lekkere covers kunt maken van oude nummers. Die je weer in een heel mooi jasje kunt steken. En dat deden de formatie Ash Breeze. Dit is Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream. Making the cutest. ever seen Give him two lips that please him over Then tell him that his lonesome nights are music you want, all the music you need.